Michel Koenen met het NOS-journaal. Tussen 2004 en 2017 is in Azië, Afrika en Zuid-Amerika... in totaal 43 miljoen hectare bos vernietigd. Dat is een gebied ter grootte van 10 keer Nederland... staat in een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. De tropische bossen zijn vooral gekapt om ruimte te maken voor landbouw. De soja wordt het meest verbouwd. Nederland is binnen de EU de grootste importeur van soja... en speelt dus een grote rol in de ontbossing, stelt het WNF. En door de ontbossing stijgt ook de kans op een pandemie, zoals nu corona. Nederlandse boeren en tuinders van boven de 55 hebben nog steeds moeite om een opvolger te vinden. Vorig jaar had meer dan de helft niemand klaarstaan, ongeveer evenveel als vier jaar geleden. Kleine bedrijven hadden de meeste problemen met het vinden van een opvolger. Volgens het CBS gaat het om meer dan 16.000 landbouw- en tuinbedrijven. En voor de overname van melkvee- en geitenbedrijven is nog altijd het meeste animo. De interesse om een bedrijf met schapen over te nemen was het minst. De FBI is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar meer dan 170 mensen... die betrokken zouden zijn geweest bij de bestorming van het Capitool vorige week. Er zijn inmiddels 70 mensen aangeklaagd. Op en rond het parlementsgebouw in Washington D.C. wordt nog altijd onderzoek gedaan. En de chat-app Telegram heeft naar eigen zeggen meer dan 500 miljoen actieve gebruikers. De afgelopen dagen kwamen er meer dan 25 miljoen gebruikers bij. Een mogelijke verklaring is dat mensen Telegram zijn gaan gebruiken... nadat de app Parler door Apple en Google is verwijderd. En veel mensen zien Telegram als een goed alternatief voor WhatsApp... dat in handen is van Facebook... WhatsApp is wel nog altijd veruit de grootste met wereldwijd meer dan 2 miljard gebruikers. Het weer, kans op lichte vorst en gladheid.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 sur tes fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Jorel est barré. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear through these thin walls. Around midnight, I heard them shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he? mumble low. You said, baby, don't you lie to me no more. And I'm listening through these thin walls, silent shame.